5 uur. Mark Hocke met het NOS Journaal. Na de zomer komt er een landelijke dag om stil te staan... bij de slachtoffers van het coronavirus in Nederland. Volgens premier Rutte wordt het een dag van bezinning... voor iedereen die met het verlies te maken heeft gehad. Rutte spreekt over een emotionele tijd... waarbij er geen ruimte is geweest om stil te staan bij het verdriet. Er is nog geen datum bekend voor de herdenking... en ook over de exacte invulling is nog niets bekend. Koninklijke Horeca Nederland bereidt een kort geding voor tegen de staat. De branchevereniging wil zo afdwingen dat de coronamaatregelen voor de horeca verder worden versoepeld. Volgens de vereniging staat ondernemers het water aan de lippen en dreigen er faillissementen. Koninklijke Horeca Nederland zal in het kort geding eisen dat de anderhalve meter maatregel in de horecagelegenheden vervalt voor groepen tot en met negen mensen. Clubs in het betaald voetbal hebben richtlijnen gekregen om de stevigheid van de constructie van stadions te meten. Het is de bedoeling dat stadion-eigenaren aan de hand van dat protocol een stadion eens in de zoveel tijd controleren. Aanleiding voor het document is het instorten van een deel van het dak van het AZ-stadion bijna een jaar geleden. Het keuren van stadions via de nieuwe richtlijnen is voorlopig niet verplicht. Het openbaar vervoer beleefde afgelopen week de drukste periode sinds het begin van de coronacrisis. Reizigers pakten vaker de trein, bus, tram, metro of veerpont sinds de coronamaatregelen vorige week woensdag werden versoepeld. Dat meldt het ANP op basis van OV-chipkaartcijfers. Op 1 juli verviel het advies om het openbaar vervoer alleen te gebruiken voor noodzakelijke reizen. En ook mochten alle zitplaatsen weer worden gebruikt. Wel blijft een mondkapje verplicht. Het weer in de kustgebieden blijft het de rest van de dag droog. Landinwaarts kan nog een enkele bui vallen. Maar verder breekt op steeds meer plekken de zon ook door. Het is een graad of 18. Morgen nog een enkele bui, maar ook wat zon en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.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 No more sleeping in bed. Oh, wake up, Dag 10 juli. Het is weekend, 5 uur geweest. Mijn naam is Walter Sans, ik ben tot 7 uur bij je vanavond. En wat een lekkere dag vanmiddag. Ik heb op de klok gekeken, precies om kwart over 12 kwam de zon naar buiten. En sinds die tijd is het strak blauw hier in Zandvoort. En het blijft er ook nog wel even. En veel belangrijker natuurlijk, Max, half uurtje geleden, snelste tijd geklokt in de tweede training bij de Grand Prix van Oostenrijk. Dus dit was een top weekend, jongens. Kenny J like this. Energy. Samen met Earth, Wind and Fire. Dit is Welkom in Zandvoort. Goedenavond. Welkom in Zandvoort. Bonjour à tous à Zandvoort. Welcome at Zandvoort. Welkom in Zandvoort. She was walking in the street, looked up and noticed he was nameless. He was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story. about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop. Single mothers waiting on a check to come the sun's backseat back to the kitchen Talking to the driver about his wife and his children On a run from a country where they put you in prison For being a woman and speaking your mind She looked in his eyes in the mirror and he smiled One conversation, a single moment The things that change us if we notice When we look up sometimes They said I would never make it So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop. Single mothers waiting on a check to come. Yeah. nieuwe Alicia Keys, Underdog. Straks om half zes, over een kwartiertje, belt Christel weer in met liefst uit Zandvoort. En vandaag gaan we het speciaal over het strand en het leven op het strand hebben. Dat wordt gewoon heel erg leuk. En straks in het tweede uur een item, en dat hebben we overgenomen van NH. Het is een interview met een 80-jarige, de 80-jarige Bert van Veen. Hij vond een stuk van een oude lancaster bomwerper op het strand van onze buren in IJmuiden. En dat horen we straks in het tweede uur. Tot die tijd gewoon lekker veel muziek, zoals deze uit 1974 en blues. Bobby Blue Band, Ain't No Love in the Heart of the City. Hier bij ZFM. Bobby Blue Band. Ain't No Love in Harder City. Eigenlijk heet hij natuurlijk Robert Calvin Brooks. Maar ja, al die bluesknakkers die hebben allemaal natuurlijk een eigen bluesnaam. Bobby Blue Band. Dat was in 1974. En uh, ja, we gaan gewoon lekker terug naar... Eh, wat zal het zijn? 2004? Michael Jackson? Ah. Zoiets. Samen met Timberlake. Gisteren draaide ik de originele versie. dus de remix. Die is ook leuk. Misschien in een bikini, mannen houden van die vibes Waarom ben ik zo met mezelf in strijd? Waarom ben ik niet perfect? Zoals een meisje in mijn timeline, wow Wel of geen filter Samen met uh, Glenn Faria. Perfect. En kijk ook op eh, YouTube naar die, eh, die clip die erbij hoort. Die is echt hilarisch. Het gaat over Instagram en hoe alles voor gek gehouden wordt. Goed, bijna half zes. Ik ga Christel bellen. En dan nog één plaatje. Dus Randy Crawford samen met Joe Sample. En dan gaan we praten over het liefst uit Zandvoort. Over de leukste strandtenten. En wat er allemaal te doen is in Zandvoort. Tot zometeen om half zes. see that move Hier bij ZFM. En het is precies half zes. Tijd voor Liefst uit Zandvoort. Goedemiddag, Christel. Ja, goedemiddag. Ja, daar ben je weer. Ja. Wat leuk. En vandaag gaan we het echt over de strandtedden hebben, heb ik begrepen. Ja. Ja, klopt. Want er is veel gebeurd, hè? Afgelopen weekend natuurlijk. Uh, bij Tien, de grote brand. Ja, dat was wel schrikken natuurlijk. En eh, ja, er is een initiatief gekomen. Ze hebben inmiddels al iets van 16.000 binnengehaald. Eh, gewoon om die mensen te helpen. En ik begreep ook dat ja. Corindon de Barefoot, uh, Barefoot Cottage weer neer gaan zetten. Of helpen met, dat ze die mogen gebruiken. Dus dat is echt een super initiatief. Ja, dat, is wel een, dat vind ik ook wel bijzonder. Ja, die strandtent was natuurlijk over. Omdat ze die eigenlijk op het Badhuisplein ja. neer zouden gaan zetten voor de, de Formule 1. Ja. En ik, ja, ik weet ook niet precies eh, of daar ook nog de hele inboedel en al. Zag vorig jaar zag die er nog echt best wel leuk uit ook van binnen. Dus het kan best zijn dat ze die gewoon eh, inderdaad gewoon zoals die was helemaal neer gaan zetten. Ja. En eh, ik vind het wel slim. En ehm, ook, ja, ze hebben natuurlijk het gebruik, het, het, het beach, ja, beach house eigenlijk, wat ze daarnaast hadden. gaan ze ook, gewoon gebruiken als, als strandtent. maar, e- het is natuurlijk wel weer heftig, ja. ja even terug naar de basis. Liefst uit Zandvoort. De blog over alle leuke dingen die te doen zijn in Zandvoort. Ja. En, eh, en ja, daar heb je dus inderdaad een apart eh, kopje staan voor met de leukste strandtenten. En je had ja. een post afgelopen week en dat ging over Tijn. De strandtent die... Is dat nou de oudste die we hebben nog? Nou, ik durf niet te zeggen of het de oudste is. Uh, Ehm, maar het is wel een van de oudste. Ik, eh, een tijdje geleden zag ik ook een post van hun over... ja, hoe lang denk je dat we al bestaan? En ik had gezegd, ik geloof 35 jaar of zo. <laughs> en toen zeiden ze, nee, 55 jaar. En toen dacht ik, jeetje, dat vind ik echt wel bizar... hoe, eh, ja, hoe lang dat eigenlijk is. Maar ja, voordat die strandtenten er waren... waren er ook al van die ja, plekken op het strand eh, waar je dan, eh, je, ja, wat waren dat toen van die rietige huisjes kon huren. En het, het, gaat heel ver terug. Ehm, en toevallig heb ik ook eh, vorige week contact gehad met een andere strand die al heel lang bestaat. strand Noord, 26, ik weet niet of je die kent. Ja. Ehm, en ehm, de eigenaren daarvan die staan echt al 47 jaar op het strand. Ik eh, ben nu een blog voor ze eh, aan het schrijven ook. Dus ik ben een beetje die hele geschiedenis eh, nou ja, aan, het, aan het noteren. en dat is ook zo leuk om te horen. Maar ook hoe dan hun, ja, die oma het weer had gekocht. Van, nou ja, hoe dat allemaal is gegaan. En ja, dat is heel leuk dat daar hele geschiedenis aan vooraf is gegaan. En nu zijn die stranden natuurlijk allemaal, dat worden een soort van strandrestaurant. En ja, dat is een hele ontwikkeling hebben die doorgaan. Ja, eh, ik las, daar, las daar inderdaad ook over. Vroeger was het eigenlijk gewoon een eh, satéetje en eh, een broodje bal. Maar voor nu is het natuurlijk echt, als je ziet wat je allemaal kunt krijgen. Het zijn gewoon bijna sterrenrestaurants. Ja, en ik, ik vind het op zich ook nog wel weer leuk als er gewoon eigenlijk zo'n hele basic strandtent eh, tussen zit. Mhm. Het hoeft niet allemaal eh, hip en de laatste uh, food trends en zo te zijn. En het is ook wel leuk om gewoon lekker frietjes en kibbeling en zo te krijgen. Ja, en, ehm, ja, ook prima, weet je wel. Dat, dat is ook wel weer bijzonder. En dat, kan nog steeds hoor, op, op Ja, klopt inderdaad. Dus, Nee, dus ik vind het leuk om die... Eh, ja, er zijn natuurlijk zoveel strandtenten, dus het is leuk om al die verschillen te zien. Christel, is, dus, is er een verschil tussen een strandtent en een strandpaviljoen? Ik, ik, ik hoor, iemand eh. vertelde mij, een, een, paviljoen mag blijven staan in de winter en een tent moet weg. Maar ik weet niet of dat... Oh, op die manier. Nou, zou heb ik eigenlijk nog nooit naar gekeken. Ja, nou, ik denk dat sommige... Het wordt in, vaak genoemd inderdaad een strandpaviljoen. Ja, ik denk dat het meer nu, eh, ja, in deze tijd, dat je sneller zegt strandtent. Ik wist niet dat het daar zoiets mee te maken heeft. Maar ik zit heel even te denken. Ja, bij heel veel strandtenten staat inderdaad strandpaviljoen. Ik denk dat dat gewoon een soort, nog iets ook uit het verleden een beetje is, wat zo is blijven hangen. Um, en eh, ja, wat ik wel grappig vind om te zien, dat, dat er gewoon de laatste jaren ook steeds maar aan het interieur eh, wordt eh, gedaan. Dus zo'n week als nu afgelopen week dat het gewoon zo slecht weer is. Ja, dan zit je eigenlijk bij die strandtenten ook bijna bij, ja, bij de meeste zit je daar gewoon heerlijk met eh, lekker een haartje aan en gewoon, het interieur mooi. Nou, dat was toch, nou ja, laten we zeggen tien jaar geleden was dat echt nog niet nee, zo. Klopt. dus dat, ehm, dat, is, dat vind ik zelf ook wel heel erg leuk om te zien. Dat daar heel veel in Ja, je vertelde is. eerder al dat er inderdaad ook strandtenten bij zijn die gewoon door VT Wonen bijvoorbeeld ingericht zijn, toch? Ja, klopt. Dus bij eh, Ayuma inderdaad. Elk jaar eh, gaan ze daar door eh, de stylisten van VT Wonen ja, pakken dat weer helemaal op. En daardoor ziet die strandtent er elk jaar weer anders uit. Mhm. Ehm, dus, dus dat en natuurlijk uh, Ubuntu en Hippiefish die heel erg met hun interieur bezig zijn. En ook altijd aan het eind van het seizoen al hun spullen verkopen. Zodat ze dan weer bij de start van het nieuwe seizoen weer... En dit over op te slaan. Ja, nee, dat scheelt weer, ja. Dus dat vind ik eigenlijk ook wel heel slim. En dat vind ik wel heel leuk bij de strandtent. Dat, omdat het zo seizoensgebonden is, ze moeten natuurlijk altijd afsluiten. En dan, ja, dan daarna heb je weer, oké, wat is er dit jaar weer allemaal voor leuks uh, nieuws te vertellen? En eh, dan, ze hebben echt even de tijd om ehm, het nieuwe seizoen weer voor te bereiden. Terwijl een normaal restaurant, ja, dat blijft altijd maar doorgaan. En dan moet je echt even een moment zoeken van, oké, gaan we dingen anders doen of niet? Mhm. En bij de strandtenten is dat natuurlijk een uh, natuurlijk uh, Dus... Ehm, ja. dat ik vind het heel erg leuk. Ja. Heb je nog een, een echt een, een, geheimtip voor ons, uh, Christel? Ja, ik zat heel even te kijken. Ja, ik, ik, ik dacht ook van ehm, wat, wat gewoon wel, eh, wat je nu ziet, dus al die grote events die in de zomer altijd plaatsvinden. Ja, die zijn er niet. Hè. bij Safari heb je altijd Festivari. Ja. Nou, eh, Zandvoort Alive, een hippiemarkt of zo. Ja, die dingen die zijn er niet. Wat ik wel een hele leuke tip vond. Maar goed, die, die, dat gaat over Zandvoort, maar dat is in Amsterdam. Mhm. Eh, in Hotel Arena is een expositie van eh, Dutch Beach Art. Dat is ehm, eh, een man, een zandvoorter ook, die altijd met een hark die kunstwerken in het zand maakt. Ja, wat leuk. En daar ja, die maakt echt de mooiste dingen. Ja, ik heb ja, een keer gezien tussen Bloemendaal en Zandvoort inderdaad. Een enorm patroon heeft hij toen gemaakt. Ja, dat maakt echt hele mooie patronen. Ja. En dat wordt vaak dan met een drone gefilmd. En daar is nu een expositie in het in Hotel Arena. Heel leuk. En ik had even contact met hem. Want ik zei, ja, de volgende keer moet toch echt wel eh, een expositie in stand voor, denk ik. Dus eh, hij zei, nou, ik ga wel even met eh, wat locaties of musea contact opnemen. Kijken of dat gaat lukken. Want dan hoeven we tenminste niet naar Amsterdam daarvoor. Nee, precies. Maar goed, wij kunnen hem natuurlijk live zien. We kunnen hem live bezig zien, dus dat helemaal. Nog, ja. nog leuker dan dat je het op een foto ziet. Maar hij maakt echt mooie dingen. Dus dat, dat vind ik nog wel een, een leuke tip. En verder eigenlijk gewoon heel veel er is eigenlijk genoeg te doen, maar het zijn allemaal kleinere dingetjes. Mhm. Dus eh, ja, een bootcamp op het strand of een wandeling of een... Eh, nou ja, er zijn allemaal kleine, kleine events. Maar de grote dingen moeten we toch nog heel even opwachten. Maar kijk naar buiten, de zon schijnt. Sinds vanmiddag. Dus eh, het, het, weekend wordt goed. En ja. ja. het blijft gewoon zo. Nou, heel fijn Christel, dankjewel. Ik ga, ik ga On The Beach draaien van, van crispy. Ja, Die past er wel bij. Oh ja, dan blijft ik nog even hangen. Kan dat? Natuurlijk mag dat. <laughs> Oké. Oké, fijn weekend. Jij ja, ook. Ja. Doeg. Ja, dat was Christel van Liefst uit Zandvoort. En eh, kijk ook op haar blog liefstuitzandvoort.com en dan krijg je alle informatie over de leukste strandtenten bijvoorbeeld hier in Zandvoort. En inderdaad, dit is Chris on the beach. takes me back to the place van Liefde uit Zandvoort. Gaan wij terug naar Amsterdam, naar Stefan Morrison. Positivity, echt een leuke plaats. Uitgekomen aan het begin van het jaar. En eh, kijk op de site en op de Instagram en alles van Stefan Morrison. Want hij doet heel veel huisconcerten en dat soort dingen. En het is echt gewoon lekker soulful. you're going through struggle. See, I know how you're feeling, cause I was always in trouble. See, the sun's gonna shine on, and your best days on the rise. Enjoy the ride. See, every setback sets you up for silver linings. Whenever you lose hope, get up, keep on fighting. fighting, fighting for positivity is all we really need. So how Stefan Morrison hier bij ZFM waar precies kwart voor zes is. Gaan we door naar 1997. Ja, hij start even niet, dus een kleine hapering. Maar... Hij praat er doorheen. Dit is de firm. The and it's firm bitch. know what time it is. v V12's crazy. I ball with the firm's first lady. I brawl with those who hate me. Make me spray y'all all. Hoping for the day I fall. Never that though. Pack four fours for feds like Donnie Brasco. So peep the capos who mac most. Splash it up with latos. Pretty thug style. I blow you out slug style. Bent in the caddy coat. Me and Daddy Duke. He schooled me on how to stand on my own too. He said, son, it's all kind of you gon' go through. Either you gon' make it or you gon' fall too. Now we headline tours. Remember me? I told you that the world was yours. Married to the firm laws. Esco, blessed flows. Y'all know me. laced them a sew me. Firm be the hottest click. The blow jig, blow jig. Full victim to horny. Hope the panties drop. Only if I cop the baby blue drop. Got to keep my wrist ice. The baddest. Yeah, the sex was alright. Lace them all night. Going to the crib, jumping out the range in the iceberg tights. Yeah, I know about the five and his one shut eye. 360 wave spinning cat, thinking he nods. From now to the day we shining, keep my diamond F with me in the E reclining. Top dog, the illest duo. Since the boss name was Hugo, AZ, firm trio, stay on the Lilo. Lilo. Brown, Nas, The Firm, oftewel Firm Biz. 1997 alweer. Een kleine her aan het begin, maar eh, toch wel lekker om weer te horen. Gaan we door met een plaat die nog ouder is. 1987, Jocelyn Brown. Nee, helemaal niet. Joyce Sims. Dit is hem. Come Into My Life, 1987. En het lekker. Sims, 1987, Come Into My Life. Ja, en mocht je het nou leuk vinden om contact te hebben met de studio... 023 573 0393 kun je appen. Gewoon op een vaste lijn. Maar 023 573 0393. En dan kun je gewoon appen naar de studio. Ja, waarom ook niet? een idee, wat een plan over domme man. Waarom ben ik zo nerveus? Ga naar binnen, ga toch zitten en wat drinken dan. Misschien vindt ze je wel leuk en jij haart is elkaar en je kan een beetje lachen daar. Er is altijd een keuze, ze kijkt je aan, de sfeer wordt plots zo serieus. Het is al laat de schop Raccoon opnieuw. Hij is van het begin van het jaar. Hij blijft prachtig. Goed, is het bijna vijf voor zes. Zometeen nog een uurtje. Welkom in Zandvoort. En dan heb ik ook dat gesprek met... Eh, of tenminste, ik heb niet het gesprek, maar ik heb het interview van uh, Bert van Veer... over die, uh, die Lancaster bommenwerper. En dat stuk wat hij daarvoor gevonden heeft op het strand van IJmuiden. Dat zometeen, straks in, na de klok van zessen...